Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen en tsunami... op het Indonesische eiland Sulawesi is gestegen tot 832. De autoriteiten houden rekening met duizenden doden. Tot nu toe zijn vooral veel slachtoffers geborgen in de hoofdstad Palu... maar veel afgelegen gebieden zijn nog niet door hulpverleners bereikt. Het Indonesische eiland werd vrijdag getroffen door twee aardbevingen... gevolgd door een tsunami met metershoge golven. De politie heeft een man van 24 uit Bergen-op-Zoom aangehouden... voor betrokkenheid bij de dood van een 25-jarige vrouw. Wat zijn rol was, wordt uitgezocht. De man wordt vandaag gehoord en meldde zich vannacht vrijwillig bij de politie. De vrouw werd gisteren doodgevonden in haar appartement. Ze was met geweld om het leven gebracht. In dat appartement trof de politie ook een huilende kleuter aan. Die is ondergebracht bij een pleeggezin. In Houten is een automobilist vannacht gewond geraakt... na een achtervolging door de politie. Even voor twee uur wilden agenten hem aanhouden... maar toen trapte de bestuurder het gaspedaal in... waarna de politie de achtervolging inzette. Even later raakte de automobilist een paal, daarna de politiewagen... en vervolgens ging hij er opnieuw vandoor. Uiteindelijk schamde hij een bermafscheiding... waardoor hij de macht over het stuur verloor. De bestuurder werd uit de auto geslingerd... en zijn auto kwam ondersteboven in een sloot terecht. President Trump heeft de rel rond rechter Kavanaugh aangegrepen... om republikeinen op te roepen om in november te gaan stemmen. Hij sprak van een meedogenloze en schandelijke tactiek van de democraten. Kavanaugh ligt onder vuur na beschuldigingen door drie vrouwen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zaak kwam aan het rollen nadat een van de vrouwen hierover de democratische senator Feinstein had geschreven. Die brief lekte uit. Feinstein ontkent dat zij de brief heeft gelekt, maar Trump houdt haar toch verantwoordelijk. Het weer vanochtend geregeld zon, later vanuit het noordwesten bewolking en kans op een bui.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 The falling leaves drift by nummer Autumn Leaves zingen. Althans wat mij betreft. Want dat is uh, zo'n speciale uitvoering. En eh, ja, helaas leeft Eva Cassidy niet meer. Ze is ook eh, een aantal jaren geleden alweer overleden aan die vreselijke ziektekanker. En, maar gelukkig heeft zij een hele hoop mooie muziek achtergelaten. En daar heeft u zojuist, luisteraars, van kunnen genieten. That Old Feeling. We gaan luisteren naar Cyril M.A. I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old. the moment that you danced by. the stars. het oude gevoel. Kent u dat, luisteraars? Misschien wel. Ik word er zojuist via Facebook op geattendeerd... dat ik eigenlijk eh, de Haarlem eh, lopen eh, had moeten meelopen. nou ja, ik heb een gouden regel. Ik begin al, elke dag begin ik met, met van... nou, wat zal ik vandaag weer eens gaan doen? Ik zie wel hoe het loopt. Nou, dat is op mijn lijf geschreven. Ik zie wel hoe het loopt. Nee, daar ga ik echt zelf niet aan deelnemen. Dat is, even te optimistisch, luisteraars. Wat mij betreft, want eh, dat ga ik gewoon niet redden. Dat is, eh, zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Earl Kloeg, die gaat het wel redden. Want die zingt gewoon Sessie Bon. Sessie geeft een goed gevoel. Althans, bij mij wel. klok was dat. Ja, dan kun je je kopje koffie of je kopje thee zo heerlijk eh, bij laten wegglijden. En eh, wat ook mooi was, eh, na na Simon was mijn bezoek aan, aan de Cotswolds. Luisteraars, de Cotswolds. Alweer een anderhalve week geleden dat ik daar was. En dan zegt u, de Cotswolds moest je overgeven. Nee, heeft er helemaal niets mee te maken. De Cotswolds is een gebied in eh, Engeland. Zuidwest-Engeland moet ik dan zeggen. Waar eh, ja, bijvoorbeeld Midsummer Murders wordt opgenomen. Al die uh, pittoreske Engelse dorpjes. wat eigenlijk nog lijkt op de middeleeuwen als je er doorheen wandelt. Prachtig om te zien. En toen had ik ook helemaal het gevoel van sessie bon. Nou, vandaar. En u kunt er ook nog naartoe hoor. Dat is allemaal geen punt. Eh, ik heb zelfs nog eh, een, laatste trein naar Londen voor u klaarstaan. U kunt via Londen kunt u daar komen ook, hè? Dus, eh, Yves St. John's, Messi, The Last Train to London. It was 19 versie gezongen, zo'n bossa novaatje. Eh, wie was dat? Nou, eh, dat was, eh, dan moet ik maar even spieken... want die naam die komt niet alle, al dagen voor. En, sterker nog, luisteraars, ik ga u verklappen... Dat ik, dat ik haar helemaal niet kende, deze dame. Maar ze zong zo aangenaam dat ik, dat ik dacht van... nou, ik ga er gewoon draaien. Yves St. John's Massey heet ze. Ja, Messi kan je misschien ook zeggen. Nou, nou nee, je schrijft het anders. Massey schrijf je. Yves St. John's Massey heerlijke stem. En ja, het geeft mij een beetje het gevoel van ik eh, zo op de vroege morgen. Hè? is het nou ook. <laughs> ja. De jaren 50, dat is een heel ander verhaal. Dan kwam ik s ochtends eh, uit mijn bedje beneden bij mijn ouders in de huiskamer. En dan klonk er dit. Guy Mitchell, music, music, music. put another nickel in, in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. Oh, I'd do anything for you, anything you'd want me to. All I want is kissing you and music, music, music. Closer, my dear, come closer the nicest part of any melody is when you're dancing close to me. Put another nickel in, in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. me to. All I want is kissing you and music, music, music. Oh, closer, my dear, come closer. The nicest part of any melody is when you're dancing close to me. Put another nickel in, in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. Ha ha! Come on, everybody! Mr. Nicholson, keep that old Nickelodeon playing. Ah, yes, and music, music, music. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Ja, heerlijke swing bij ZFM uh, eh, Jazz. Nou ja, eh, voor mij is bekend dat ik niet al, al te zware en te moeilijke jazzmuziek uh, draai. Eh, geen eh, lieden die, waarvan het lijkt dat ze hun instrument aan het stemmen zijn. En dat heet dan een eh, geïmproviseerd jazzmelodietje. Nee, dat ga ik niet doen. Ik hou het een beetje licht allemaal. Uh, wel swingend en af en toe een bosheidje. En, eh, nou, wat ik net al zei, een beetje het sfeertje van muziek, mozaïek. Hè? Wat Willem Duits vroeger op de zondagmorgen tegenwoordig bracht. een stukje oude Dixieland vind ik ook wat lekker. Big Brother en Eggman. En dat is dan, als u nog niet ontbeten heeft, een Goeie start. Swing College Band, maar die had u ongetwijfeld herkend. Eh, ik heb eh, eh, meerdere vrienden gelukkig om mij heen, luisteraars. Een hele speciale vriend is Willem Bruis, hier uit Zandvoort. En voor hem speciaal de jazzy-uitvoering van You've Got a Friend. You've got a friend. Is de George White Group. You've got a friend. You've got a friend in me. When you're down. down. some trouble, and you need some loving care. gone. begin to blow. blow. Keep your head together and call my name out loud. And soon you hear me knocking at your door. You just call. again Take your soul, leave it let them, but don't let them. You just call. die schreef dat volgens mij. En eh, James Taylor zong het ook. Maar dit was de uitvoering van de George White groep a cappella gezongen. You've Got a Friend. We gaan even een Beatle nummertje draaien in een jazzy jasje gestoken. Jazz Sticks Deborah. Die eh, zijn verantwoordelijk voor het nummer Day Tripper. die de eh, Beatle-nummer Tripper voor u ten gehoor bracht. True is zo'n dus nummer van de, weet je Spendau Ballet uit de jaren 80, als ik me niet vergis. Jamie Lancaster heeft daar zo haar eigen uitvoering aan eh, gegeven. True. from some redneck's land. antwoord schuldig blijven of het nou een heer of een dame is, Luister, Volgens mij is het gewoon eigenlijk een man. Eh, maar misschien ook wel een beetje eh, dubbel, hè? dus een dubbele man. Eh, <laughs> half man, half vrouw, ik weet het niet. Jamie Lancaster in elk geval. Ik heb, ik heb het eventjes opgezocht op het internet. En daar zie ik wel een, een, een, een zanger of een zangeres. Nogmaals, ik weet het niet. nou, waarbij je dus eigenlijk beide geslachten kan, kan toekennen aan de persoon die je voor je ziet. Nou, laat ik het zo maar even formuleren. Ik weet het niet gewoon. En dan moet ik me verder verdiepen. Kunt u ook doen thuis met Google. Jamie Lancaster of Lancaster. We gaan eh, weer snel verder met het eh, repertoire voor uh, eh, ZFM Jazz. En dan kies ik dit keer voor een prachtig nummer van Linkin Park, In The End. It starts with I don't know why. It doesn't Hey, excuses luisteraars, excuses. Want dit was niet de bedoeling, dit was niet de bedoeling. Nee, nee, nee, nee dat past helemaal niet in een jazzprogramma, Duif. Dat moet je gewoon eventjes anders aanpakken. Dat ga ik ook doen hoor. Want eh, ik heb hem ook weggedraaid, dat heb ik kunnen waarnemen. Nee, we gaan uh, eventjes een nummer van de CCR draaien. Cleanance Clearwater Revival. Maar dan in een jazzy vorm gegoten door Karen Souza. Have you ever seen the rain? Someone told me long ago there's a calm circle, fast and slow. I know. luisteren naar Stanley Clark. Dit is het nummer Silly Putty. klein stukje modernere jazz, dan maar Silly Putty. Dat draai ik speciaal voor de liefhebbers, luisteraars. Strijntje Oosterhuis neemt momenteel deel aan de, de beste zangers eh, van Nederland. Hè, met Jan Smit en uh, Alan Clark doet mee. En ja, Lee Towers. Nou, maar Treintje die heeft ook eh, een mooie album gemaakt. zelfs twee albums geloof ik. Van, van muziek van Burt Bacharach en Hal David. En eh, zij zingt het toch wel op een hele speciale manier. I never fall in love again. That's what you get for all your trouble. Never fall in love again. Don't you know that I'll never fall in love again? What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, he'll never fall. tijdloze muziek zou ik het bijna willen noemen... van uh, Burt Bacharach en Hal David. I'll Never Fall In Love Again, dit keer gezongen door het Treintje Oosterhuis. Creep. We gaan nog een keer luisteren naar Karen Souza. When you were here before Can look in the You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep and I'm a What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. perfect body. I want a perfect soul. I want you to know, dear. Ja, best wel een heerlijke stem. Karen Souza was dat, eh, Creep. Ik heb nog een eh, tijd voor één liedje voordat eh, het nieuws over komt, luisteraars.